Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Frankrijk zet zich schrap voor de vierde onrustige nacht op rij. In verschillende Franse steden is het al dagen onrustig door protesten tegen politiegeweld. Nadat een jongen van 17 eerder deze week werd neergeschoten door een agent. In Lyon zijn nu bijna 2000 mensen de straat opgegaan. Ondanks dat er een verbod geldt om samen te komen. En ook in Lille is het onrustig, vertelt deze verslaggever van de VRT. Een eh, tiental minuten geleden kwamen zo'n 200 jongeren uit een van die straten straten naar de rotonde gelopen. Alsof ze wilden zeggen, wij zijn er klaar voor. Een soort provocatie, soort kat-en-muisspel dat kan beginnen. Ze trokken zich terug. Maar je kan zeggen, opnieuw een gespannen sfeer hier in Lille. Maar voorlopig zijn er nog geen rellen uitgebroken. De provincie Utrecht heeft sorry gezegd voor hun rol in het slavernijverleden. Dik 2000 jaar geleden vervoerden ze slaven van Afrika naar Amerika. Eerder deze maand boden Zuid-Holland en Overijssel al excuses aan. Morgen is het Kitty Kotti en wordt gevierd dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. En je zou het niet zeggen op deze grijze dag, maar we hebben weer een weerrecord te pakken. Het is de warmste juni in Nederland sinds 1901. Toen begonnen de metingen. Het was deze maand gemiddeld 19,3 graden en de zon scheen zo'n 330 uur. En dat is bijna 100 uur meer dan een normale juni. En vandaag is ook de laatste dag dat je vissen die voor de sluis in de Utrechtse gracht wachten kunt doorlaten. Al twee jaar hebben ze daar een live cam op de bodem hangen. En als veel mensen aanbellen die een vis op die webcam hebben gezien... Ja, dan kan de sluiswachter het deurtje even openzetten. En die visdeurbel is ongekend populair, al helemaal bij Amerikanen... sinds deze tech-tiktokker er een video over maakte. So the site is called Fish Doorbell, which is Dutch for fish doorbell. And you might be thinking, wow, I wonder what that means. There's no way it's a doorbell for fish. But it actually is a doorbell for fish. Then when you ring it, the gate operator gets a notification and can open the gate to let the fish through. Ja, doorlaten van zo'n vis geeft je echt het gevoel iets goed te doen voor de wereld, zegt hij.